Het gaat om vrouwen in de leeftijd van 18 tot 24. Ze vertelden zelf wat ze hebben meegemaakt. Het gaat van seksuele intimidatie tot verkrachting. Vandaag komt het kabinet met een plan om dit gedrag in de samenleving aandacht te geven, zegt minister Dijkgraaf van Onderwijs. Alles wat iemand anders oncomfortabel doet voelen is niet oké. Daar moet je gewoon denk ik ook heel helder in zijn. We moeten gewoon een maatschappij met elkaar creëren waar niemand daar bang voor hoeft te zijn. CBS heeft twee jaar geleden ook al een onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de cijfers blijkt dat het in de tussentijd niet beter is geworden. Het is onduidelijk of Rusland het stadje Soledar in het oosten van Oekraïne heeft veroverd. Vanmorgen belden de Russen dat ze de stad in handen hebben. Maar volgens Oekraïne klopt dat helemaal niet en wordt er nog altijd gevochten. Het is niet bekend waarom het kleine stadje zo belangrijk is voor de Russen. Voor Donny van der Beek zit het seizoen er al op. De middenvelder van Manchester United raakte vorige week geblesseerd aan zijn knie... en moest met veel pijn het veld af. Trainer Erik ten Hag heeft nu gezegd dat van de week de rest van het seizoen niet meer in actie komt. En misschien ben jij na een film, na drie of tien keer kijken, wel een beetje zat. Geldt niet voor Rick uit Tilburg. Hij ging in een maand tijd dik 50 keer naar de nieuwste Avatar-film. Het is puur de beleving. Iedere keer als ik steeds de zaal inga, mensen begrijpen dat misschien niet, van daar is die alweer. Maar dat moeten ze zelf weten. Maar ik doe het puur voor de pad deze trappen gewoon om hier geschiedenis neer te zetten. En daar heb ik nu vandaag gedaan. En de bioscoop in Tilburg vond het zo bijzonder dat ze Rick een speciale oorkonde hebben gegeven. Ook kreeg de biosfan nachos en cola cherry, omdat hij dat meestal bestelt. Ook de komende tijd blijft Rick nog vaak langskomen in de bios. Hij heeft alles in huis. Dit is de mooiste film van heel het jaar. Ja, dat zeg ik gewoon. En ik ben alweer aan het voorbereiden. Over twee jaar komt deel 3 uit. Ga ik nog hoger dan deze neerzetten. dan pak ik hem met 100. En dan nog het weer opnieuw wat buien, wel minder dan gisteren. Morgen opnieuw kletsnat en een graad of 9.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 Er komt onder meer een campagne. Verder wil het kabinet dat het verplicht wordt om één of meer vertrouwenspersonen aan te wijzen. Een Nederlander die bootvluchtelingen heeft geholpen op Lesbos wordt niet vervolgd voor spionage. Samen met 23 anderen stond hij daarvoor terecht, maar de aanklacht is door de Griekse rechter ingetrokken vanwege procedurele fouten. Voor Donny van de Beek zit het seizoen er al op. Een week geleden liep de middenvelder van Manchester United een knieblessure op. Trainer Erik ten Hag zegt nu dat Van de Beek dit seizoen niet meer in actie komt.